Citydijkers met het NOS Journaal. Er is een tweede ronde in de presidentsverkiezingen van Brazilië nodig. Oud-president Lula da Silva won nipt van de huidig president Bolsonaro... maar met 47% van de stemmen behaalde hij geen meerderheid... die nodig is voor een beslissende uitslag. De verkiezingsronde was een nek-aan-nek -nek race. In de eerste tussentijdse uitslagen ging Bolsonaro nog aan kop... maar naarmate er meer stemmen waren geteld... haalde zijn linkse uitdager Lula da Silva hem in... De tweede ronde in de Braziliaanse verkiezingen volgt op 30 oktober. De Europese Unie staat vierkant achter de Nederlandse regering in een geschil met Nicaragua. Het Midden-Amerikaanse land verbrak de diplomatieke betrekkingen na kritiek van Nederland op mensenrechten en democratie in het land. EU-buitenlandcoördinator Borrell spreekt van een onrechtvaardige en buitensporige reactie van Nicaragua. Hij zegt dat de EU zelf ook nog met een reactie komt, maar gaf daar verder nog geen details over. De Britse premier Truss stelt een omstreden plan uit om de hoogste belastingsschijf te schrappen. De Telegraph schrijft dat de plannen eerst doorgerekend zullen worden voordat het parlement erover gaat stemmen. Het besluit volgt na veel kritiek op het plan van Truss... dat bedoeld is om de economie een impuls te geven. Partijgenoten van de premier vinden het niet kies om de allerrijkste meer geld te geven als mensen die het minder, minder breed hebben niet rond kunnen komen. Het plan kost de Britse overheid miljarden. Het aantal mensen dat overleed door een ongelukkige val is in tien jaar tijd verdubbeld. Vorig jaar kwamen er volgens het CBS 5400 mensen om door een val. Het gaat vooral om 80-plussers en mensen die langdurige zorg krijgen. Een exacte oorzaak van het gestegen aantal slachtoffers is er niet... al zegt het CBS wel dat een toename samenvalt met de vergrijzing. Het weer, het is helder bij een graad of 8. Lokaal kan er ook wat mist ontstaan.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 Just answer your phone whenever I call. Call me down, pick me up whenever I fall. I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady in the street, sneaky link. Gotta watch how you move. What you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make. Yeah. I could call you my baby boy. You Could call me your baby girl. Anytime, tonight. tonight. I could be your sunshine. with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some time. Look, I need that real love talking Bobby Whitney, and I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky, cause I gotta know you with me. Cause yeah. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city, just in case I see a dizzy. Not buy everything, drink that Alexander Wayne. She come from a broken home, now she got the finer things. Sport peanut butter rain, 11 carrots on the rain. I spoil my you said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store, with your Louis fur, cooling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs, nice hazel eyes. Bag got Italian stitches, you know how to pick. So I hopped out the and I hopped in pursuit like it's Big Poppy Lobster. Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your line. Sunshine. Yeah. I could call you my baby boy. with a plan. But all you gotta do is keep it real with a plan. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some time.